Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff doet opnieuw een nadrukkelijke oproep aan gemeenten... om op korte termijn opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Het zomerseizoen nadert en binnen enkele weken... moeten de vluchtelingen in bungalowparken plaatsmaken voor vakantiegangers. Volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is de situatie urgent... en komt de opvang eind juni in de knel als er te weinig gebeurt. Hij deed zo'n oproep ook medio april. In België is overleg tussen de cipiersvakbonden en de regering opnieuw stuk gelopen. De cipiers gaan verder met hun stakingsacties en die duren al 2,5 week. Volgende week dinsdag wordt verder gepraat. De cipiers klagen al jaren over te volle gevangenissen. Het voorstel van minister van Justitie Geens dat er vijf nieuwe gevangenissen worden gebouwd en een aantal bestaande gevangenissen wordt gerenoveerd was voor de vakbonden niet voldoende. In verband met een grote brand zijn bij een dorp in Spanje, vlakbij Madrid, zo'n 9000 mensen geëvacueerd. De brand woedt in een enorme stapel autobanden. Het leger en het Rode Kruis zijn gevraagd om te helpen bij de evacuatie. De brand brak vanochtend al uit, toen stond de wind nog niet in de richting van het dorp. Naar schatting liggen er zo'n 5 miljoen autobanden op de illegale dumpplaats. In de tweede ronde van de nacompetitie heeft de Graafschap gewonnen van MVV. In Maastricht won de club uit Doetinchem met 1-0 door een doelpunt 10 minuten voor tijd. Maandag is de return. Er zijn vanavond nog drie andere wedstrijden. Go Ahead Eagles tegen VVV, Eindhoven tegen NAC en Almere City tegen Willem II. Het weer vanavond en vannacht meest droog. In het noorden mogelijk wat regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, maar het verspreidt een bui. Het wordt morgen een graad of 12. Ook de Pinksterdagen is het maximaal 13 graden.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 Hale and Hardy, what a combination. Once again, this is your night, and everyone. mag steeds wat meer doen. Legaal de kroeg in. Gefeliciteerd, Quinten. Dankjewel, man. Dat was hem weer. Dat was hem weer, hè? Ben je weer een jaartje ouder? Voel je ook wat ouder, of dat niet? Ja, ik heb steeds meer pijn aan mijn rug, moet ik zeggen. Ja? Ja, dat houdt echt niet op. Ah, dat is nou wel echt weer minder. Ik zou wel even op annuleren dat als je even naar het scherm kijkt... voordat je andere dingen gaat opzetten. Hey, eh, je bent Heel jarig, bedankt. jongen. Ja. Hoe, hoe eh, was je verjaardag vandaag een beetje? Nou ja, als eerst had ik school. Het was de bedoeling dat ik ging werken, maar ja, ik heb toch vrij gekregen. Ehm, even met mijn ouders gezeten en daarna ben ik bij eh, Sumo gaan eten. Lekker, lekker. Drie keer mijn buik vol gegeten. En nu zit ik hier. Nou, gezellig toch? Een beetje verjaardag vieren. Ja. 18 jaar, hè, jongen? Ik heb zwaar een eigen DJ gehad. Die even muziek voor mij heeft gedraaid. Erg van genoten het laatste half uurtje. Nou, was gezellig toch? We hebben wel wat voor jou een petto af en toe. Daarom. Niet altijd, maar... <laughs> nee, maar 18 jaar, dus je mag nu anders. Nou, ik mag nog geen zware motor rijden. Nou, oké, maar dat, eh, <laughs> nou, daar moet je 21 voor zijn volgens mij. Hè? Ja, klopt. Nou, voel je je ook een beetje, voor de rest hier ook een beetje op je gemak, jarig? Ja hoor. Dus je cadeautjes onderweg hoorde ik of zo, 10 minuutjes hoorde ik? Hoe bedoel je? Ja, ja, ja dat klopt zeker. Dan <laughs> komt de vochtvoorraad. Ja, dat klopt. Je legale vochtvoorraad. Ja, Het is legaal. voor jou nu. Dus je kan eh, het ook heel verkeerd inschatten. Maar okay, maak, je, geen zorgen. Het is gewoon bier. Het is niet iets vaags of zo. Nee. Maar het mag, hè. Je bent 18, dus je mag het zelf halen. <laughs> Ik hoorde dat je vanmorgen gefeliciteerd werd bij, de, bij, een, eh, bij het station op het station. Ja, klopt. Gewoon uh, gefeliciteerd, je bent 18. <laughs> Nu ja. het. <laughs> ja, daarom. Ja, het toch, jongen. hey, we gaan nog wel even een uurtje knallen voor jou voor je verjaardag. Kijk, En eh, we gaan er gelijk mee beginnen met Hardwell. En? Atmospheres, Wake Up Call. je Beachmasters, welcome to the weekend. Birthday Bash, Quinten Brouwer. Here we go. own story. We all have our own story. A few years ago, I grew up in a small village with my mom and dad and two older brothers. As the years passed, I started dreaming about traveling the world and sharing my music with people all over the planet. And while I was working hard to achieve my goals and chase my dreams, somewhere in a village close to mine, there was a boy named Rick, working hard to achieve his dreams. Some may call him crazy, others may call him brave. All I can say is that Rick showed me that limits like fears are often an illusion. We all have our own story. This is Rick's story. Fireflies and color sky Twinkles in our eyes, twinkles in our eyes Hold my hand and walk me through the night Twinkles in our eyes We're brave enough to fly sur Thank you. Dave en Beachmasters, welcome to your weekend. En die voor je Hardwell, Wake Up Call met Atmospheres. De avond is nog jong. Het weekend is net begonnen. En wij gaan lekker verder. The universe will always help you to catch your dreams.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 De Dependent House remix. En eh, ja, Quinten heeft zijn vocht. Ja, Jonas, dat klopt. Is het ook al koud? Nee, het ligt momenteel in de koelkast. Minpunt. Helaas. Ik kan het ook even de verliezer leggen. Als je het, eh, ja, dat mag ik zo doen. Maar jij gaat dus gewoon je 18e levensjaar in met een minpunt. Dat kan niet. Dat moet je toch wel aan de expert van meneer eh, Mulder... moet u dat uh, toch wel hebben meegedeeld. Dat is waar. Nou, ik heb het hem net verteld. Wat, dat je een minpunt hebt? Ja, maar dat wist hij sowieso al. Oh, nou, meneer Mulder, uh, Quinten Brouwer heeft een minpunt. Nee, is nog niet koud. Dat zegt hij. Oh, oké, ja, ik hoor het allemaal niet. Hey, wacht. Wil <laughs> jij nog een nummertje horen, Quinten? Ja, dat lijkt me wel zo handig. Ja, nou zeg eens even welke we horen. Even kijken hoor. Als ik zo snel doorheen kijk, Ellie Golding Burn, de Griffin remix. Ja, die vind je wel lekker. Ja. Nou, dan heb je hem hier hoor. Dit is Ellie Golding. Burn. Burn. De Griffin remix, hier op ZFM Beachmasters. Welcome to the weekend. zit er alweer bijna op. DJ Redicted, vaker te horen op ZFM binnenkort. Hou onze Facebook in de gaten, ZFM Beachmasters. En wij gaan verder met... Uh... Ja, wat gaan we verder eigenlijk? Milan en Phoenix, Carnival. Blijft ook een lekker nummer. Phoenix. Carnival. van Beachmasters, welcome to the weekend. Half tien alweer. Dus het is tijd voor het weer en het verkeer. Ja, ja. ben je er ook een beetje klaar voor, of dat niet, Quinten? Ik? Ik ben altijd klaar Je bent nu een jaar ouder geworden. Misschien kan je het opeens allemaal niet meer. Je weet het maar nooit. Ja, nou ja, je weet hoe ik het vroeger deed. Niet. <laughs> dus dat scheelt. Nee, eh, je kan het volgens mij nog wel of niet. Oké, als jij even het schermpje voor mij wil openen en een leuk muziekje op wil zetten. Dit is Quinten met het Meteo Consult weer. Het weer van Meteo Gedoep voor vandaag en het weekeinde. Vanavond en vannacht vanuit het noorden wolkenvelden en later vannacht plaatselijk een buitje. Nee. Eh. Helaas. De temperatuur daalt tot een graad of 7. In het lange Pinksterweekend af en toe zon. Soms een enkele bui en vooral koud voor half mei. helaas. Het wordt in de middag ongeveer 12 graden en eerst waait een stevige noordwestenwind. Tweede Pinksterdag neemt de wind af. Ah, wat een mooi weerbericht heb je weer voor ons vandaag. Kijk, ik zei toch dat het kon. Dan gaan we meteen door naar het verkeer. Ik heb momenteel twee files staan op de A4 Delft, Amsterdam. 13 minuten vertraging tussen Dorp en Leidsendam. En op de A28 Zwolle Hogeveen 6 minuten vertraging tussen Staphorst en Langvorst. En eh, ik heb al nog wat flitsertjes staan op de... Oh, nou, trouwens met twee. Op de N207 naar Leimuiden op, bij hectometerpaal 43.7. En op de N232 bij Vijfhuizen op hectometerpaal 21.8. Rijn die taart kost zoveel geld, is zo zonde. En we gaan lekker vergelijk verder met... Uh... Ult met Chaos Casanova. Nova. verder met Enrique Iglesias. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Heartbeat. I could steal your heart away. I could steal your heart. go, Glaciers. Met een heartbeat. Terwijl de rest allemaal feest zit te vieren in de keuken bij ons. Moet het arme paard gewoon lekker eh, ja, werken. het is allemaal weer zo jammer altijd. Dat vind ik eh, nou echt weer een minpuntje. En wij gaan lekker verder met William. Met Willy William. Met Igo. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. moi entraînant dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour. Jongen, hoe kan jij je verjaardag niet beter vieren dan met je collega's slash je familie? Ik heb hier een antwoord op, maar ik ga het niet zeggen. Zeg maar. <laughs> nee, nee, nee, maar daar, daar ben jij ook bij betrokken. Dus zeg maar. Mag maar even niet uit. In de kroeg. <laughs> Nee, grapje, Ja, gelijk heb je. <laughs> grapje. Dit was Ego van Willy William. En het is zover. We gaan aftellen, jongens. Nog 10 eh, minuutjes. Zet het er wel op. Ja, dan zit het drie uur lang op. Maar wij hebben wat voor jullie in petto. En dat is... Dobbs en Sean Frank, La La Land. La La Land? La La Land. nooit van gehoord. Ik ook niet. van Beachmasters, welkom to the weekend. Vandaag met DJ. Wie was dat? Welke DJ? Kijk, je bent al jarig, maar je weet niet eens welke DJ het is. Jawel, maar... DJ Redicted. Frank, La La Land. Al twee weken in de lijst bij de Euro Breakdown. Elke vrijdag te luisteren tussen 3 en 5. Prachtig gezegd. Een beetje promotie mag ook wel, hè? En jouw verjaardag is nog lang niet afgelopen, Nee, we hebben nog eh, twee uur. Nog twee uur? Jij bent gek. En dan... Uh, wanneer eh, ben jij geboren eigenlijk? 13 mei. Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe laat? Weet ik veel. Ja, je bent sowieso niet om 12 uur precies geboren. Nee, maar kijk, als 13 mei de dag voorbij is, is mijn verjaardag voorbij. eigenlijk is het niet zo. Kijk, ik ben om 5 uur s'avonds geboren. betekent vanaf dan, dan ben je pas geboren. Dus dan gaan die 24 uur pas in. Nee, het is wel zo. Dus jij bent tussen twee dagen geboren, was Ik ben 4 en 5 februari geboren. <laughs> nou, jongens, voor de, als jullie het nog niet wisten... 4, 4, tussen 4 en 5 mei, 5 uur uh, s'avonds, 4 mei... of uh, eh, 4 mei, 4 februari... en 4 uur, of uh, eh, 5 uur s'avonds. 5 februari. 5 februari. Heel, heel groot feest. Major Laser. Moti. Boom. Met boom, boom. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. He a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Oh, bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a problem. Whoa. Fuck niggas hate real niggas get money. Get money. All motherfucking day. Baby drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. We'll come shit on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man, I get this. I'm in stanza forever. dan uh, zitten er alweer drie uur ZFM Beachmasters op. Het gaat zo snel, joh. Dat, dat is jammer. Dit was hier van Beachmasters. Welcome to the weekend voor vandaag. Het is vandaag 13 eh, mei. Onze Quinten Brouwer is jarig. Ja, ja. Heel erg bedankt, Jonas. Niks te danken. Aflevering 24. Jaging nummer 1. De redactie lag dit vandaag in de handen van Maurice, Mulder. Onze bierleverancier was vandaag... Jip van Bessem. En onze jager Job natuurlijk, Quinten Brouwer. En onze DJ, DJ... DJ, DJ. Yes. <laughs> en onze lieftallige schuiver, Jonas Parsel. Yes. Aanstaande woensdag zijn we er weer van 6 tot 8 met gewoon normaal ZFM Beachmasters. En natuurlijk vrijdag met de hele crew, de hele bende van ellende. ZFM Beachmasters, welcome, welcome to, the, weekend. Heel erg bedankt voor het luisteren.